Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Trek die is afgesproken in het vijfpartijenakkoord, wordt pas na de verkiezingen door de Tweede Kamer behandeld. Staatssecretaris Wekers zei in het Radio 1-journaal dat hij meer tijd nodig heeft om de plannen van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie uit te werken. Die partijen hebben afgesproken dat vanaf volgend jaar voor nieuwe hypotheken de renteaftrek alleen geldt als er tijdens de looptijd wordt afgelost. De KNVB maakt zich grote zorgen over het plan in het vijfpartijenakkoord om de kosten voor de politieinzet bij voetbalwedstrijden door te berekenen aan de clubs. Het gaat om 30 miljoen euro per jaar. Directeur van Oostveen van de KNVB noemt het plan symboolpolitiek en snapt ook niet waar het bedrag van 30 miljoen euro vandaan komt. Volgens berekening van de KNVB kost de politieinzet rond voetbalwedstrijden maximaal 2,5 miljoen euro. Zorgverzekeraars hoeven de behandeling van homo's door de christelijke instelling Different niet te vergoeden. Dat blijkt uit een brief die minister Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als christelijke cliënten psychisch lijden vanwege homoseksuele gevoelens, betekent dat niet dat ze een psychiatrische stoornis hebben. Dus kan Different ook geen psychiatrische behandeling voorschrijven, vindt Schippers. Vijf medewerkers van een internationaal vliegveld in Florida zijn ontslagen omdat ze te lak zijn geweest bij het controleren van passagiers. 38 collega's van de Transportveiligheidsdienst DSA worden om dezelfde reden geschorst. Bij steekproeven achteraf bleek dat beveiligers van het vliegveld van Fort Myers tenminste zo'n 400 keer hadden verzuimd om passagiers en hun bagage aan een extra tweede controle te onderwerpen, zoals is voorgeschreven. Het weer. Vanmiddag zon en wolken, bijna overal droog. In het oosten kans op een enkel buitje. Het wordt 15 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Doordat er vanmiddag weinig wind staat voelt het aangenaam aan. Morgen is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 2 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hey, ehm, nieuws voor scholieren. Want vaak wordt er gezegd van als ik een energiedrankje neem, dan eh, gaan mijn examens bezig. Nou, vorige week zijn de examens gestart en het onderzoek is gebleken dat juist het gebruik van energiedrankjes ehm, niet positief eh, je examen beïnvloedt. Althans, het wordt zelfs slechter. Dus namelijk krijgt eh, binnen 10 minuten krijg je een enorme kick, maar daarna zakt het weer heel erg omlaag. Dus dan is het weer heel erg eh, slecht voor je. Hey, Ajax heeft eh, Frank de Boer een, eh, een redelijk aanbod gedaan. Namelijk een contract voor het leven. Oh, nou, dat zegt financieel directeur Jeroen Slop. Frank de Boer heeft nog een verbindenis tot 2014. Die zou dan moeten worden opengebroken tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De boer zelf wil eerst het komende seizoen nog even afwachten. Dus komend seizoen wat hij gaat doen. Oké hele leven lijkt me, me sterk, maar het zijn natuurlijk nog wel een paar jaartjes kunnen. Hij heeft het aardig gedaan. En ben jij eh, liefhebber van Boer vrouw? Nee. Heb je het ooit wel eens gezien? Lang geleden. Nou ja, het nieuws over Boer Vrouw, want veel van de miljoenen kijkers die Boer Vrouw zondag alweer trok, hebben er vooral bij eh, Boer Henk in hun harten gesloten. Boer Henk uit Opdam verloor zijn grote liefde twee jaar geleden bij een auto-ongeluk. Uit een peiling blijkt dat ruim een kwart Henk nu al de leukste van de elf boeren vindt. Op zondag 2 september gaat de zesde reeks Boerzoekvrouw verder. Nou, top. Leuk om te weten. <laughs> nou, ook wel leuk om te weten, je hebt er niks aan. En ehm, ja, iedereen die hier loopt, jij, ja, jij mevrouw, jij meneer... Jullie gaan allemaal meer betalen voor gas en licht, want het gaat namelijk zo'n 8% duurder worden. Per huishouden komt dat neer op zo'n 160 tot 170 euro. Nu om Cent en Eno, Eno, eh, <laughs> Eneco verhogen de prijzen, maar dat komt nog eens een hogere BTW bovenop, want die stijgt namelijk naar 21%. Daarnaast stijgen nog eens de kolenbelasting en de energiebelasting. Geen goed nieuws dus. Gas en licht betaal met 10% omhoog met BTW bijgerekend. Laatste uur. ZFM live in de Zwaluwstraat, jaarmarkt 2012. Kom langs, hebben koffie. Vraag je favoriet, liedje eh, aan. Geen enkel probleem. Ehm, zometeen gaan we nog even een rondje maken. Wat hebben mensen van de jaarmarkt gevonden? Je hoort het zometeen na Chef Special. Dit is airplane. song all day long on the radio And I ain't saying yo, play no chef on the radio Cause yo, I hope that's what y'all waiting on With the whole damn CD, sailors gone We got labels waiting to break us all Ain't it so, it's the radio, it's gotta say it all, man I ain't gonna break your ball if you hit that goal With a fake ass song on the radio I just hate it all, don't take me high, don't take me low Don't make me feel like flying, no It don't make me warm, it don't make me get me started on them DJs these days Walking to the club with a briefcase full of cheap taste Thinking 80 shit, give me a break Full of cheap ages, easy fakers the magazine page Those who don't know what they need saying Let's go where the TV takes us Among those, some show, they got some flow We got newcomers, long goners, John Doe's Coke heads with long toes Pirates screaming, cats stealing I know how that may sound and seem But I'll be the chef with my own ingredient Seasick man, don't eat it On the radio, yeah the radio Play me that same Oh, on the radio, yeah the radio your friends say I do it Can't blame ya. So much at play, no music Try to change it What your friends say I do it Airplay it Who's in control when I'm doing it all Even matter how it does what ruin it all What to do, shit Who to call, is it you? Wake was clue at all Try to get a little bit information Turn it to a little bit inspiration Shit I'm facing, it's amazing I miss the days that I spent like Thank you. dit liedje Ryan Paris, Dolce Vita op ZFM. Nog steeds live op de Zwaluwstraat. Eh, <laughs> We staan hier live tot en met 5 uur, nog een half uurtje dus. Zometeen gaat Alden nog even kijken hoe het hier is. Hoe hebben de mensen de jaarmarkt gevonden? Je wordt er naar de Babysitter Circus.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 hey, ehm, even kijken wat de mensen ervan vinden op straat. Hebben ze de jaarmarkt leuk gevonden? Um, trouwens, ik vind de stand er mooi uitzien. Ik zie het nu een keer vanaf de andere kant. We hebben een paar nieuwe flyers. Je kan komen kijken, Zwaluwstraat. We staan nog een half uur. Ehm, staan we hier. Onder andere kun je ons helpen door middel van een enquête in te vullen. Ik ga even kijken hey, alles goed? Ja hoor. Wat vind je van de jaarmarkt? <laughs> je hoeft niet te lachen, je hoeft niet bang te zijn. Dat is blijkbaar leuk. Hé hey man, alles goed? Ja, Mooie fiets, kom eens eventjes, kom eens eventjes. Ben je in Zandvoort? Ja man. Wat vond je van de jaarmarkt? Ik ben er net. Oh, je bent er net. Ben je nog van plan om ergens te kijken, bijvoorbeeld? Nee, niet echt. Nee, weet je waar je zou moeten kijken? Bij deze prachtige stand van ZFM. Luister je wel eens naar ZFM? Ja. Ja, en welk programma vind je leuk? Ehm... Um... Heel veel wel. Wat is nou je favoriete muziek? Als je hier even aanzet, denk je van dat liedje zou ik wel eens een keer willen horen. ja, moeilijk. Ja, best wel moeilijk, ja. Wat is nou je favoriete liedje van dit moment? Heel veel eigenlijk. Gustavo Lima, Kedi, Ballada? Is wel iets voor jou, denk ik. <laughs> hey, dankjewel man, veel plezier. Goedemiddag meneer, ja, goedemiddag. Roy Haddeman loopt langs. Roy, hoe gaat het? Hij gaat het goed? Kom eens even, jongen. de rest van je. Maar, ja, kijk. Roy zegt, eh, ik denk eh, om twee uur vanmiddag, ik ga voor jullie die zangeressen halen. Die staan eh, daar op het plein. Danseressen. oh sorry. Maar... Er zijn filmpjes van opgedoken, die komen binnenkort op het internet te staan. Ja, dat is leuk, maar ze zouden hier naar een stand komen. Waar zijn ze? Nou, ik, Zie, ik zie daar zo, jullie buren zijn ook wel leuke meiden, toch? Dat is zeker waar, dat kan je zeker melden. Dat sowieso. Even zwaaien, hallo! Het Activia meisje hebben we niet gehad. Vraag eens even. Wat zei u? Hé hey, jongens. Kom eens even. Maar eh, hoe is het er nu toe gegaan? Voor mij een beetje op de jaarmarkt. Ja, best wel. Ik was op, eh, op weg naar de wc toen, maar ja, toen hield jij me aan. Ja, dat oh. moet het toch gebeuren, hè? Oh, oh, oh, oh. Nou, veel plezier. Nog een half uurtje gaan wij door en dan stoppen we ermee. Tot laat gaat het eigenlijk door? Zes uur, toch? Ik heb geen idee. Oh, oké. Oh. Nou, we zien het vanzelf goed, toch? Activia meisje, kom eens. Activia muisje. Hey, Daan. Maak een mevrouw, goedemiddag. Hoe heeft u het gevonden, de jaarmarkt? <laughs> Super. Komt even bij onze stand nee, Ik, ik, nee, kijk dit. De Samsung, oh, de laptop de, Samsung Dat valt me op. Ik heb een laptop. Mooi hè? <laughs> Ja. Mooi hè? <laughs> Dat is modern. Dat past niet bij elkaar, hè? Het, uh, nee, nee, nee, nee, past niet. Apple is Apple en Samsung is Samsung. Ja, ik zal het even uitleggen. Het is mijn laptop en ik heb een keer een, eh, een Apple eh, logo gekregen. En ik dacht, vind ik leuk, ik pak hem maar op. Maar ik ben niet de eerste hoor die het zegt. De plak! Oh, je hebt hem gewoon geplakt. Ja, ah, dat is het. Dus dan valt het mee, toch? Dan valt het mee, ja. Nou, goed om te horen. Hé, hey, uh, eh, lekkere mevrouw, fijne dag verder, hè. Dank u wel. Oké, okay, dag. even Activia meisje wel even, maar die moet oh, komen, oh. maar... Uh... Ja, moet even komen. Activia meisje? Mevrouw van Activia. Joe. Nee, ze is even bezig. Ja, ze moet even komen. Een vraag aan haar. Start even een plaatje in. Red me eventjes. Nee, hey. moet even komen. Kom. <laughs> Meisje is verlegen, denk ik. Hé, hey, alles goed? Ja, kom ze. Ja, leuke dag gehad. Daar ze. Kom eens eventjes. Wat heb je voor mooi shirt Een Activia? Ja, zeker. Wat heb je gedaan vandaag? Nou, ik heb Activia het <laughs> is heel goed voor darmflora. Oké. En eh, ja, je kon gratis eh, twee pakjes meekrijgen als je je e-mailadres achterliet. En dan kom je niet even Kijk, dit doet ze toch goed, hè? Ik vraag alleen wat is Activia? Meteen die e-mail regelen. En eh, wat vind je zelf van de jaarmarkt? Ja, heel gezellig. Eh, draaien jullie ook verzoeknummers of niet? Ja, wat wil je horen? Oké, eh, dat wordt dan hier gebruikt? Ja, ja en op de radio ook, als ik hem heb. Nou, dan eh, wordt het, of draaien jullie alleen in Nederland staan? Nee, nee, nee, van alles. Oké, nou, ik wil graag Race Against the Machine met Killing in the Nederland. Heb je die? Dat vind ik een hele goede plaat. gaan we regelen, hoor je straks. Oké, dank je. Stort maar een platen hoor, kan je dat? Pas zo, Want help ik je voor. Ja! Thank heerlijk liedje. Heerlijk, prachtig. Prachtig, allemachtig. Heb jij deze nou ingestart? Ja. Ongelooflijk. Goed, hè? Hey, we zijn even op zoek naar Race Against the Machine. Ja, goede plaat Ik hoop dat ik hem heb. Is er nog? Ja, is er nog. Uh, jij nog verzoekjes? Ik, hè? Ja, ja maar die heb je niet. Wat dan? Oh, Macarena, ja. Ja. Heb je hem? heb, nee, ik heb een ander liedje. Eh, Daryl Hall, John Oates, ook goed? Nou, Vind ik ook prima, toch? Ja, even aankijken. Ze reageert toch niet meer. De aandacht is alweer verloren. Jammer, jammer, jammer, Story of my life, ongelooflijk. Jammer, jammer. drop. Who jewels got pop? Two more mostly Gucci down to the blue top. The same old pimp, mates. You know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till see my name on the blimp. Guarantee me yourself, double a up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up bitch a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the goldie sound. Can't no PD, niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, niggas spin no dough on the woody. Yeah, I They want from me is like the more money we come across, the more I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you picking now when all the ball is stopped. Looking at my home, got a corner on the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do when it's I got money much longer than yours And a team much stronger than yours Violate me, that's the B.O.J. We don't play, mess around, be D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here Ain't enough lime here for you to shine here Deal with many women, but trees down fair And I'm bigger than the city lights down in Times Square Yeah, yeah, yeah oh, DEA, federal agents, cause a flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I be that. Catch a seat at all events bent. and hostess, girls on shoulders, playboy. I told ya, me and Mike's to meet bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. We lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, five double O. It's my phone number, you know, I got the know, I got the dough, got the flow down, exact, black and plus, that, dangerous, on Trizak, leave your ass pissed out. B.I.G. No money, no problems op ZFM. Hey, ehm, deze zomer gaan er zo'n 400.000 eh, minder Nederlands op vakantie dan het jaar daarvoor. In totaal trekken bijna 10,8 miljoen Nederlandse voor ehm, om een week eh, eh, of langer weg te gaan. Bij de 8 miljoen mensen gaan naar het buitenland. Ruim 300.000 mensen weten nog niet waar ze naartoe gaan. Het aantal mensen dat in Nederland vakantie viert daalt in vergelijking met vorig jaar 5%, oftewel 125.000 populairste landen zijn nog steeds Frankrijk, Spanje en Duitsland. Maar Turkije en Kroatië zijn de grootste stijgers neem je dat ook weer even mee. hey, eh, zometeen eh, nog een klein round-upje doen. Wat hebben de mensen gevonden van, ehm, ja, van, van de jaarmarkt? Ik ben benieuwd. Ik zie eh, veel mensen, veel lachende gezichten trouwens, valt me op. Ja, mevrouw, u lacht ook, ik zie het. Leuke dag gehad, ja? Super hoor ik hier. Nou, helemaal top. Zometeen een... Uh... is <laughs> geweldig. Zandvoort is dus geweldig hoor ik. Zometeen is een round-up hiervan. Um, I've noticed you around.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 Wat hebben ze... Meneer, goeiedag. Eh, wat vindt u van de jaarmarkt? Geweldig. Ja? Heeft, u, heeft u goed vermaakt? Jazeker. Ja? ja. Oh, nou, handig. Wat? Hij weet niet... Hij komt hier niet vandaan. Maar hij weet niet wat hij moet zeggen. Nee. Oh, oké, oké. Nou, dan is het dat. Goed excuus. Kijk, die meneer met die mooie dasje, die Dag meneer. Zonnebril. Ik je dat u een zakje vol heeft. Heeft u goed geshopt de jaarmarkt? Prima. Wat heeft u allemaal gekocht? Sokken dan... Oh, spannend. <laughs> Je zou het maar nodig hebben. Kijk, ik hoor het weer. Hè. Het is gewoon een mooie spannende dag geweest. Een paar mooie sokken gekocht. Je zou het maar nodig hebben. Ja, ja. Kijk, deze mooie dames. dames. Dag dames. Dag dames. Oh, radiovrees. <laughs> radiovrees, ja. <laughs> Dat is een hele mooie. De nieuwe ziekte radiovrees. Kijk, een mooie jongen met die mooie pet. Die heeft ook een zak voor Schrijf die mooie broek. Wat hebben jullie gekocht op de jaarmarkt? Wat zegt u? Wat jij gekocht hebt op de jaarmarkt? Eh, deze. Oh, oh, goed. En eh, een hoesje voor mijn iPod. Kijk eens. Dus je hebt eh, goed geshopt de jaarmarkt. heb je eh, nog andere leuke dingen gezien? Ja, nog een paar. Niet heel veel, maar Ben je ook op het Raadhuisplein geweest? het grote podium? Nee, het grote podium, nee. Nee? Oké, okay. dankjewel. ben jij daar al geweest trouwens? Ik ben een hypnose daar geweest. <laughs> ja, jij, bent jij vandaag echt overal geweest met hypnose. Ja, ja, jij bent onder... Ik zat even uitleggen voor de mensen die het niet weten. Aldo, mijn collega, is eh, onder hypnose geweest bij eh, Daniel Langeveld. Hij is eh, mentalist. En hij was hier even te gast bij ons op de locatie-uitzending. en hij heeft Aldo onder hypnose gebracht. ja, mevrouw, dat is wat. Onder hypnose, ja, echt waar. Ik moet zeggen, ik ben nou weer behoorlijk... voel nou weer helemaal Ja, voel je weer... Ah, voel je weer, weer je voelde een beetje licht in je hoofd, hè? Ja, ik, ik durfde ook helemaal niet op te gaan staan vanaf mijn stoel eigenlijk. Eh, Tom maar op een gegeven moment gedaan. Nou, wil je zelf van eh, hypnose, wat misschien kan. Ik weet niet of er nog is, maar je kan het proberen. Raadhuisplein. Kan, eh, bestellen thuis. Daar staat hij, als het goed is, Zodat ook nog steeds Roy van Buringen met zijn podium. Kun je nog mensen vinden, Aldo? <laughs> Het wordt, uh, denk dat het een beetje einde jaarmarkt is. ja, het wordt steeds rustiger, hè? Het was maar in het begin nog... erg druk, druk, druk. En nu steeds rustiger. We, kunnen wel, we hebben wel oh, geluk, hè? Hiernaast is er een sponsgevecht aan de gang. Ze gaan zich vervelen. Behangdemo, ja, die zijn ook de hele dag bezig. Je zal maar de hele dag behangdemo's moeten geven. Nou, zou hij toch maar behanger zijn? Ja, daar word je ook niet, daar word je ook niet heel van. Kun je beter radio maken en een beetje muziek luisteren. Ja, maar ze, nou doen dit netjes, want ze gaan elke keer scheef aan toe. ik de hele dag te kijken. Ik ben zelfs uitgescholden dat ik twee linkerhanden heb, dus het... Eh, nou, die komen zelf maar. Dit kan wel weer verder. nou ja, zover eh, de round-up. Even deze mensen hoor. Ja, ook nog eventjes. Okay. Meneer, mevrouw. Nee? Nee? Oh. Helaas. Oh, oh, oh, oh. Komt het door jouw uitstraling? Is er iets veranderd door die mentalist? Ik denk dat ik... Eh, ongelooflijk. Het eh, eh, afstoot van, uh, oh, oh. Nou, goed. <laughs> CFM Sanford met de Christians. Harvest. For the world. wij eh, moeten stoppen. Wij laten jullie met los. <laughs> we laten jou de luisteraar met los. Ik heb genoten. Ik heb een leuke dag gevonden. We stonden eh, van 12 tot 5 hier op de jaarmarkt in de eh, Zwaluwstraat. Natuurlijk willen wij ook een aantal mensen bedanken. Bedankt voor de medewerking. We danken natuurlijk Alex Willemsen, organisator van de jaarmarkt. Wat een groot dat hij nog even langs zou komen, maar helaas. Helaas, helaas. Um, hebben we danken natuurlijk. Daniel. Mooi van hem gehad. Daniel. Onze held, die heeft ons helpen opbouwen. Hebben we veel steun gehad. Ik ben helemaal en natuurlijk alle medewerkers van CFM. Iedereen die is langsgekomen. Bedankt voor de stroopwafels. <laughs> De stroopwafelman, dankjewel hè. En eh, volgens mij gaat het nog een uurtje door, hè? Volgens mij wel. Oh, en de behangers, dankjewel. Behangers, behangers dankjewel, hè. <laughs> Hoi. <laughs> hey, ehm, even kort reclame maken. 2 en 3 juni, open dag bij CFM. Kom gezellig langs volgende week. Op, eh, zaterdag, twee weken. 2 juni op een zaterdag. Hi meisjes dames. 2 juni ehm, van 10 tot 5. En 3 juni is op een zondag van 2 tot 6.